enkel om je te proberen. Wanneer ze zeggen dat ik tegen jullie, dan is dat allemaal bedrog. Ik heb er nooit van niemand zo gehouden. Ik hou van jou nog steeds het allermeest. Ik zou je nooit voor iemand willen ruilen. Het leven is en blijft met jou een feest. Dus hou nou toch op met al die onzin. weet er is geen woord van waar. Je moet die praatjes nou maar gauw vergeten. Ik ben met die oude stikker blij. Je zou beter moeten weten, schat, dat nooit een ander raakt.